4 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De aanslagen in Spanje zijn voorbereid en gepleegd door een groep vrienden uit het stadje Ripoll aan de rand van de Pyreneeën. Onder hen waren enkele tieners, maar ook oudere leden. Vier van hen zijn inmiddels opgepakt, zes zijn omgekomen. Het is onduidelijk of de bestuurder van het busje in Barcelona inmiddels vastzit. Volgens de politie wilde de terreurcel eigenlijk een paar busjes volstoppen met explosieven en daarmee aanslagen plegen. Maar dat mislukte omdat de explosieven in een huis al afgingen. In Barcelona vielen de meeste slachtoffers, 13 doden en ruim 120 gewonden. In Cambrils raakten acht mensen gewond, van wie er één later overleed. De man die gisteren in Hilversum korte tijd een vrouw gijzelde... was verward en hij handelde alleen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie psychiatrische problemen. De man van 33 uit Den Haag drong met zijn gijzelaar het gebouw van de Nederlandse publieke omroep binnen en eiste zendtijd. Na anderhalf uur werd hij gearresteerd. De Turkse president Erdogan heeft Turken in Duitsland opgeroepen niet te stemmen op de CDU van bondskanselier Merkel, de SPD en de Groenen. Hij noemt die partijen vijanden van Turkije. Erdogan roept Duitse Turken op voor partijen te stemmen die niet meedoen aan de anti-Turkse politiek. De verkiezingen in Duitsland zijn op 24 september. Het Openbaar Ministerie hoeft voormalig topambtenaar Demming van Justitie niet langer strafrechtelijk te vervolgen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Demming wordt door twee Turkse jongens beschuldigd van verkrachting. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 90. Het lukte het OM niet om de twee als getuigen te horen. En ook had het OM geen aanwijzingen dat Demming in die periode überhaupt in Turkije was geweest. Demming heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. De advocaat van de twee Turken zegt dat er nu een civiele procedure tegen Demming komt. Het weer. De regen trekt naar het oosten. Van het westen uit is er af en toe zon. Maar er blijft kans op een bui. Het is ongeveer 20 graden. Morgen weer buien, ook wat zon en een graad of 19. Zondag vaker droog, maar het blijft koel. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.